Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In een onderzoek naar grootschalige wapenhandel heeft de politie twee leden van motorclub King Syndicate aangehouden. Ze werden de afgelopen weken met vijf anderen gearresteerd. Bij doorzoekingen van tien panden zijn een vuurwapen, munitie en drugs gevonden. Alle verdachten van wapenhandel zitten nog in de cel. Eerder werden al klanten van de handelaren opgepakt. King Syndicate is een relatief nieuwe motorclub die bestaat uit onder andere voormalige leden van No Surrender. De Poolse vicevoorzitter van het Europees Parlement is weggestuurd nadat hij een nazi-vergelijking had gemaakt. De Pool, die lid is van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, had een andere Poolse Europarlementariër uitgemaakt voor nazi-collaborateur. Een meerderheid van het Europees Parlement vond dat niet te tolereren. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het parlement dat een functionaris wordt afgezet op grond van artikel 21 van het Europees Handvest. Dat verbiedt discriminatie in elke vorm. De afgezette Poolse vicevoorzitter mag wel aanblijven als parlementslid. Het tekort aan betaalbare huurwoningen blijft groot, hoewel er 15.000 particuliere huurwoningen zijn bijgebouwd. De gemiddelde huurprijs voor een woning in de vrije sector ligt nu op 1020 euro per maand. Een jaar geleden was dat enkele euro's onder de 1000. De prijsstijging zit hem vooral in de huren in grote steden. Carnavalliefhebbers hebben in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om het carnavalsfeest onder de officiële vrije dagen te laten vallen. Zo'n petitie kan bij 40.000 steunbetuigingen, op de lijst stonden er ruim 170.000. Maar de meeste partijen in de Tweede Kamer hebben al gemeld dat ze het geen taak voor de politiek vinden om dit te regelen. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking. Vannacht vriest het overal. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend een vlokje sneeuw in de kustprovincies. Morgen wisselend bewolkt, soms ook zon. Overdag 1 graad langs de oostgrens tot 4 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.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 De vertraging is daar anderhalf uur. Ook op de A12 verderop richting Arnhem tussen Driebergen en Venendaal... 8 kilometer en meer dan een uur op onthoud. Daar is de linkerrijstrook nog dicht omdat ze aan het bergen zijn. Verder is het erg druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Ido Ambacht en Papendrecht. Je hebt daar een half uur tijd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij Schiedam. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Drie kwartier oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst.